Jan van der Putten met het NOS-journaal in Baltimore is de strijders. Meerdere militairen kwamen daarbij om het leven. In februari deden ze ook al een poging om het eiland te veroveren. Niger sloot zich eerder dit jaar aan bij de strijd tegen Boko Haram. De terreurorganisatie was al jaren actief in Nigeria... maar pleegt tegenwoordig ook aanvallen in landen als Niger en Cameroen. De VN heeft scherpe kritiek op Israël vanwege de beschieting van VN-gebouwen in de Gazastrook vorig jaar. Daarbij kwamen 44 mensen om. VN-chef Ban Ki-moon zegt dat het vertrouwen is beschaamd van mensen die hun toevlucht zochten op plaatsen waar ze dachten dat ze veilig waren. Maar Ban is ook kwaad op de Palestijnen die de bevolking in gevaar hebben gebracht door wapens op te slaan in drie VN-scholen. Dan nog het weer. Vannacht koud, minima tussen plus 2 en min 3. Komende ochtend in het westen enkele buien, in het oosten zon. Later in het oosten buien en in het westen zon. Het wordt 10 tot 12 graden.